12 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. De lidstaten van de EU zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Aanleiding is het enteren van drie Oekraïense marineschepen door Rusland in november. De bemanningsleden zitten nog steeds vast. De EU gaat de lijst van Russen die de EU niet meer in mogen uitbreiden... en hun banktegoeden in Europa worden bevroren. Twee kopstukken van motorclub Kaluwago... die vastzitten voor een liquidatie in Breukelen in 2017... worden nu ook verdacht van een liquidatie in Rotterdam drie weken daarna. Het slachtoffer was een man uit Barendrecht. De Kaluwago-leden zijn volgens het OM door een opdrachtgever... bij die liquidatie betrokken. De Britse grenspolitie heeft op het kanaal 34 migranten onderschept. Ze zaten op een kleine opblaasbare motorboot. De opvarenden, onder wie kinderen, zijn naar Dover gebracht... De meeste migranten die vanaf het Europese vasteland naar Engeland willen... verstoppen zich in vrachtwagens, maar boten worden steeds populairder. Daarom hebben de Britten de controles op het kanaal opgeschroefd. Autofabrikant Honda gaat zijn fabriek in Engeland sluiten, meldt Sky News. Het besluit zou losstaan van de brexit. Bij de fabriek in Swindon werken 3500 mensen. Volgens een vakbondsleider zou sluiting een vernietigende klap voor de Britse industrie zijn... Twee weken geleden maakte Nissan al bekend de productie in Engeland te beperken. Bij dat besluit speelde de brexit wel mee. De Italiaanse voetbalclub Pro Pacenza, die gisteren in de Serie C met 20-0 verloor, is uit de competitie genomen. De spelers staken omdat ze al maanden niet worden betaald. Om de wedstrijd van gisteren te kunnen spelen... stuurde de club gisteren een jeugdteam van zeven spelers het veld op. Voor de Italiaanse voetbalbond is daarmee de maat vol. Het weer, een gebied met lichte regen, trekt vanuit het westen over het land.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 There's a house we can build, every room inside is filled with things from far away. Special things. a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be It's shine, I know you seen it. I bought a crib need the wrong number.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 passen wij ineens zo goed bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's on my destiny? What if we? easy. You think I don't? can we secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break, and my hands are tied. I can't make it work, and I tell them all. before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know, know that we should've known better, but kept on trying. And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out our chances now.